Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Lot met het NOS Journaal. Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... hebben de meeste Nederlanders zich tijdens de jaarwisseling... goed aan de adviezen en maatregelen gehouden. Hij zegt dat veel mensen thuis zijn gebleven... en de jaarwisseling sober hebben gevierd. De minister beaamt dat er illegaal vuurwerk is afgestoken... maar volgens de politie zijn excessen uitgebleven. Doordat er minder vuurwerk is afgestoken... kon de politie zich volgens hem ook beter concentreren op raddraaiers. Grapperhaus vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen... over vuurwerk bij volgende jaarwisselingen. De concentratie fijnstof lag afgelopen nacht een stuk lager dan de jaarwisseling vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Voor het eerst was in Nederland een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd. En het lijkt er, gezien de fijnstofmetingen op, dat er in de steden twee derde minder vuurwerk is afgestoken dan vorig jaar. Door de matige wind bleven de deeltjes wel veel langer hangen. In Oost-Nederland zelfs nog tot vanmiddag. De politie heeft twaalf mensen aangehouden na een flinke explosie door karbiet in het centrum van Jouren. De verdachten hebben zichzelf vandaag gemeld op het politiebureau. Door de knal sprongen meerdere ramen in een hotel in de buurt en is er ook schade aan het pand en mogelijk schade aan de panden ernaast. Er zijn voor zover bekend geen gewonden bij gevallen. Bij de reddingsactie na een grote aardverschuiving in Noorwegen is een dode gevonden. Het is de eerste bevestigde dode van een natuurramp van woensdag. Een dorp iets ten noorden van Oslo werd weggevaagd toen de kleigrond eronder in beweging kwam. Ongeveer duizend mensen werden geëvacueerd, zeker tien mensen raakten gewond en er worden nog negen mensen vermist.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 的。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 Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in emotion Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los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 you give me that step by step? Won't you give me that step by step? Say I... you will, say you won't. Make up your mind to vrolijk kerstfeest bij je thuis. Is. dressed in black.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

eens weer bij jou. Steek de kaarsen maar vast aan. Ah, ik zie mijn gedachten bij het zachte.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 Er zijn twaalf mensen aangehouden na een flinke explosie door carbiet in het centrum van Jaure. Daar vielen voor zover bekend geen gewonden bij. De verdachten hebben zich vandaag gemeld op het politiebureau. En reddingswerkers in Noorwegen hebben een lichaam gevonden in het puin in het dorpje Ask. Daar was woensdag een aardverschuiving. Er wordt nog naar overlevenden gezocht. Het weer, veel bewolking en vannacht kan het licht gaan vriezen. problems disappear. But all in all, we soon discover that one on one is all. be run in a day. Or will someone save this planet we play in?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 like diamonds live with you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 still